Per uur is veel meer radioactiviteit vrijgekomen dan waaraan een mens in een jaar mag worden blootgesteld. Er zijn ook berichten dat het stralingsniveau weer afneemt. Mensen die binnen een gebied van 20 kilometer rond de centrale wonen zijn geëvacueerd. Inwoners buiten die zone tot 30 kilometer van de centrale moeten binnen blijven. In de centrale zijn nog eens 50 mensen achtergebleven, maar er zijn berichten dat die niet veel langer kunnen blijven. De Japanse premier Kaan heeft scherpe kritiek geuit op het bedrijf dat de kerncentrale beheert. Volgens Kaan wordt hij onvoldoende op de hoogte gehouden. Gisteravond laat, Nederlandse tijd, was er een nieuwe explosie in een reactor. Premier Kaan zegt dat hij pas een uur nadat het op televisie was gemeld werd geïnformeerd. Bij een vierde reactor brak brand uit in een opslagplaats voor splijtstofstaven. Die brand is geblust. Ook in Tokio, 300 kilometer verderop, is verhoogde radioactiviteit gemeten. Maar de hoeveelheid is volgens de autoriteiten niet zo groot dat er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. In het oosten van Rusland zijn eveneens licht verhoogde stralingsniveaus gemeten. De gevaren voor Europa zijn volgens deskundigen klein. In het ergste geval kan er een lichte verhoging van concentraties radioactieve stoffen optreden... maar dat levert naar verwachting geen gevaar op voor de volksgezondheid. In Leeuwarden is een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Tennet zit ongeveer 12.000 huishoudens zonder stroom. Het ziekenhuis van Leeuwarden is niet getroffen. Rond kwart voor acht vielen in Leeuwarden door nog onbekende oorzaak twee transformatoren uit. Tennet probeert die problemen te verhelpen, maar de netbeheerder kan niet zeggen hoe lang dat gaat duren. Door de stroomstoring werken ook veel stoplichten niet. Daardoor nou, stonden er tijdens de ochtendspits rond Leeuwarden meer files dan normaal. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar vanuit het zuiden breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag maximaal 10 graden op de Wadden en plaatselijk 17 in het zuiden.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 It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call. When you don't call at all, it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with the man. You're like a child at play on a sunny day. First you play with her, and then you throw way you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I tried to speak with you, show your love so true, but you won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a, got to be a shame. there's a dat voor jouw plezier is uitgevonden. Hd Radio. regio kloppen wij door je speakers. Dit is AB Radio.